Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het lukt nog nauwelijks om schadevergoedingen voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven op de daders te verhalen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Volgens de zender is het vooral de samenleving die opdraait voor de kosten. Een slachtoffer dat van de rechter een schadevergoeding toegekend heeft gekregen, krijgt sinds begin vorig jaar sowieso geld. Als de dader binnen acht maanden niet heeft betaald, keert het Centraal Justitieel Incassobureau het geld uit. Daarna wordt geprobeerd het geld te verhalen, maar dat gaat dus moeizaam, vooral in oudere zaken. Op de knelparade in Amsterdam zijn meer mensen afgekomen dan de afgelopen jaren, zegt de politie. Hoeveel bezoekers er precies waren is nog niet bekend. Volgens de politie heerste er een gemoedelijke, vrolijke sfeer. Vele honderden homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders deden mee aan de botenparade werd vooral feest gevierd, maar er voeren ook veel boten mee met een boodschap. Nieuw dit jaar was een boot die de homoseksuele Turken in Nederland vertegenwoordigde. Lisa Westhoff en Lopke Berghout zijn op de tweede dag van het Olympisch zeiltoernooi in de 470-klasse opgeklommen naar de derde plaats. Westhoff en Berghout hebben nu 19 punten. Nieuw-Zeeland leidt met 15 punten, gevolgd door een Britse boot met 17 punten. Snelwandelaar Eric Burrumdo heeft in Londen geschiedenis geschreven. Hij is de eerste sporter uit Guatemala die een medaille wint op de Olympische Spelen. Burrumdo won zilver op de 20 kilometer.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 22 jaren van de Euro Breakdown, aflevering 31 en vandaag weer 3 augustus van 2012. Deze week in de lijst zitten 20 stijgers, 3 zittenblijvers, 15 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat twee platen eruit moeten. Moon 5 en eh, With Clavia de payphone na 15 weken. En Lambert en Bruno Mars, Never Close Your Eyes na 14 weken. Train 50 Ways to Say Goodbye had een goede week. Die stijgt namelijk 8 plaatsen en daarmee de snelste stijger. Conor Maynard, Kent Zeno, die had een slechte week. Want in de 12e week dat hij ook in de lijst zat, zakt hij er ook nog eens 12. langs genoteerd, dat was Rihanna. Where Have You Been staat ondertussen alweer 17 weken in de lijst. 3 augustus 1492, Columbus vertrekt met drie schepen om India te vinden langs de westelijke route. 1692 tijdens een jarige oorlog komt er tot een veldslag nabij Steenkerken in Hennegouwen. Het Franse leger verslaat haar geallieerde troepen. 3 augustus 1720 brandt in het de werkplaats van André Charles Ball gaat in eh, vlam op.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 Bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. let Overs van Rain Toria zakt twee plaatsen. De Studio Clues doen wel, eh, wel weer goed. In de zesde week gaat de eh, Eros en Apollo omhoog van 16 eh, naar 14. sunset on the beach, yeah It makes me feel calm When I'm calm, I feel good Dit This Is Love daarvoor op de vierde, week. van 18 eh, omhoog naar plek eh, nummer 13. De Studio killers Eros en Apollo hoorden we ook nog in de zesde week omhoog van 16 naar 14. Usher and Scream, 7 weken in de lijst. Vorige week stond hij op 11 en ook deze week blijft hij zitten op eh, plek nummer 11. Yeah, man, I see you over there, so hypnotic, thinking nummer 5 nog op 14. En in de vijfde week gaat eh, One More Night verder omhoog en komen ze terecht op de tiende plek. We gaan dan de echte top 10 in. We komen dan bij nummer 9, Sherlock Hall. maar neemt stond vorige week nog op 10, maar in de zesde week gaat ze weer een plekje omhoog. zes blijven zitten. Rudimental en John Newman Feel the Love in de vijfde week. En voor je nog de plaats van Oval City en Coral Ray Jepson Good Times in de derde week omhoog van 9 naar 8. En uh, eh, Cheryl Cole, Call My Name hoorde je ook. Die ging omhoog van 10 naar 9. Zij staat 6 weken in de lijst. Nummer 7 hoorde je niet. Die was van Will and the People. Line in the Morning Sun zakt in de negende week van 5 naar 7. De nummer 5 slaan we ook over. Dat is de ex-nummer 1, want vorige week stond hij nog bovenaan en deze week zakt hij naar 5. 12 weken in de lijst Flowrider en The Whistle. De volgende vier platen zijn nummers 4 tot en met 1. En één daarvan is dus te zitten blijven. De laatste zitten blijven van vandaag op plek nummer 4. De Far East Movements en Cover Drive. so body, body. Ow. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati.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 of a turn and a tide Oh, the wind's so soft at my skin Yeah, the sun's so hot upon my side All oh, looking out at this happiness I search for between the sheets Oh, feeling blind my eyes were gleaming. I said. В нашем доме WTFM Dabab. 9 weken staat die eh, plaat nu in de lijst en gaat omhoog van 3 naar 2 toe. Nou, voor Ben Howard, Keep Your Head Up, die maakt ook een grote stap in één keer. Van zesde week dat hij namelijk in de lijst staat, hij gaat omhoog van 8 naar 3 toe. En Movements en Cover Drive, Turn Up The Love staan 9 weken in de lijst en staan net als vorige week op 4. Flowrider vorige week nog bovenaan de lijst. Deze week terug te vinden op plek nummer 5. Rudimental John Newman en Feel the Love vinden we deze week op 6. Will and the People Line in the Morning Sun op 7. 8 is er voor All City, Cole Jepsen en Good Times. Cheryl Cole, Call My Name op 9. En Maroon 5 maakt top 10 compleet met One More Night. Heb je nog één plaat? Won me te goed. Dat is ook de nummer 1 van deze week. Volgende week eh, laat ik jullie een weekje met rust op deze vrijdag. Dan eh, is er gewoon eh, de Muziek Boulevard op vrijdagmiddag. En dan 17 augustus zijn we gewoon weer terug met een hele nieuwe lijst. Tot dan en een goed weekend.